Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway wordt versleept naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen van de operatie. Die duurt waarschijnlijk tussen de 12 en 14 uur. Het verslepen heeft geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur, zegt Rijkswaterstaat. Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu nog boven ter Schelling. Dinsdag brak er brand uit op het vaartuig toen het ten noorden van Ameland lag. Rond die brand kwam één bemanningslid om het leven. In Argentinië is een man geïdentificeerd die als baby werd ontvoerd tijdens de militaire dictatuur in het land. Waarschijnlijk is hij in 1977 geboren als kind van politieke dissidenten. Zijn moeder zat gevangen toen ze van hem beviel. De man is het 133ste slachtoffer van babyroof tijdens de junta dat nu is ontdekt. Hij is blij en verrast gereageerd, zegt een van zijn broers. Bij een raketinslag in de Oekraïnse stad Dnipro zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werd een hoog gebouw geraakt... evenals het pand van de Oekraïnse geheime dienst SBU daarnaast. Op beelden is ernstige schade aan de gebouwen te zien. Volgens Oekraïnse media zijn er weinig gewonden gevallen... doordat veel appartementen in de hoogbouw niet bewoond waren. Een paar uur eerder raakten meer dan tien mensen gewond... bij een raketaanval in de Zuid-Russische stad Taganrog. Kinderboekenschrijfster en illustrator Margriet Heijmans is overleden. Dat heeft haar uitgever Single-uitgeverijen bekendgemaakt. Heijmans ontving in haar carrière onder andere het Gouden Penseel... voor haar boek Holiday de Circus Pony. En ook won ze de zilveren griffel voor Lieveling Boterbloem. Margriet Heijmans was 90 jaar. Het weer is overwegend droog met kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Ook in de ochtend is het droog met af en toe zon. Daarna trekken een paar regen- en onweersbuien over het land.